Daarom probeerde het OM de man de gevangenis in te krijgen voor verkrachting. Maar daarvoor moet je tegen iemands wil het lichaam binnendringen, zegt de rechter. En dat is hier niet eh, aan de orde, want er was overeenstemming over de seks. Er zou seks plaatsvinden. Waar geen overeenstemming over was, was over het gebruik van een condoom. Mhm. En de verdachte die heeft op een bepaald moment stiekem de condoom afgedaan. De vrouw in kwestie die heeft dat niet gezien. Hij heeft dat niet overlegd. En dat maakt dat hier wel sprake is van dwang, maar niet van verkrachting. Er was nog een tweede man die was aangeklaagd, maar die is vrijgesproken... omdat de rechter gelooft dat hij eigenlijk wel een condoom wilde gebruiken... maar dat in de heat of the moment was vergeten. De KNVB-bekerwedstrijd tussen amateurclubs Spakenburg en PSV... wordt gewoon thuis in het stadion van de amateurclub gespeeld. Er was nogal wat gedoe over, omdat het stadion van Spakenburg... helemaal niet is ingericht voor zo'n grote wedstrijd met uitsupporters. Tijdens de halve finale is er plek voor zo'n 6000 Spakenburg-fans. Ook zijn er max 300 PSV-supporters welkom. Negen mannen die werden verdacht van het voorbereiden van een aanslag zijn allemaal vrijgesproken. Ze hadden elkaar in een garagebox in Eindhoven ontmoet... waar ze tijdens de coronalockdown samen sporten. Volgens justitie trainden ze daar ook voor een terroristische aanslag... maar daar is geen bewijs voor. En de lente wordt steeds zonniger. De afgelopen tien jaar steeg de zonnestraling in het voorjaar met bijna 5 procent. Vorig jaar was er in de lente en zomer zelfs 17% meer zon. Komt doordat de lucht minder vervuild is. Goed nieuws als je zonnepanelen hebt. Maar er is volgens deze klimaatexpert van het KNMI ook een nadeel. Als je naar de hele aarde kijkt, dan is die eh, iets van anderhalve graad opgewarmd. En ja, eh, zonder uh, luchtverontreiniging zou dat meer zijn. Dus dat is het dilemma van het schoonmaken van de lucht. Het weer, het is eh, zo goed als overal droog. De zon die piept af en toe tussen de wolken door. Het is een graad of 7. In de loop van de avond weer wat winterse buien. Morgenochtend ook. Daarna opnieuw droog en zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen weer doorrijden. Op de A8 heb je nog wel een kleine 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam.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 I know your look when I get back if you are it if you want. head feels too heavy now And I don't know what to say to you But I'll smile anyhow And all the time I'm thinking Thinking I want to be a hunter again I want to see the world alone again To take goodbye force.